Staking is echt nodig, zegt de vakbond. Omdat wij eh, niks van NS gehoord hebben. Niet na afgelopen vrijdag eh, toen wij de staking hadden in Utrecht. En ook niet gisteren toen wij staking hadden in West en Noordwest. Heeft NS zich niet bij ons gemeld. En eh, ja, dan kunnen wij maar niet anders als overgaan tot de volgende staking. Het OM heeft een strafeis bekendgemaakt tegen de Spaanse vrachtwagenchauffeur... die inreed op een buurtfeest in Nieuw-Beierland. Bij het drama drie jaar geleden kwamen zeven mensen om het leven, onder wie een ongeboren kind. Je hoort verslaggever Mark Hamer. Ja, het Openbaar Ministerie eist de maximale straf voor dit soort feiten gegeven kan worden. Mede voor het leed wat de chauffeur heeft eh, veroorzaakt. Je zei het al net, zeven doden, maar ook vele gewonden. En de chauffeur heeft een ongelooflijk risico genomen, zegt het Openbaar Ministerie. Doordat hij een eh, geschiedenis heeft van 30 jaar van epileptische aanvallen. En dat hij toch achter het stuur van een vrachtwagen is gaan zitten. 4,5 jaar zegt het Openbaar Ministerie. Morgen komt de advocaat van de vrachtwagenchauffeur aan het woord. De rechter doet over twee weken uitspraak. En in Os is een parachutist bevrijd die een paar uur vastzat in een antennemast. Het was een basejumper, iemand die niet uit een vliegtuig of helikopter springt, maar vanaf een hoog punt, zoals een gebouw. Volgens Omroep Brabant sprong de man vanochtend vroeg van de antennemast. Hij kwam vast te zitten op 50 meter hoogte. De brandweer kon er eerst niet bij, vertelt deze verslaggever van Omroep Brabant. Er is een speciaal klimteam gekomen, die hebben allemaal allemaal touwen door de toren heen gespannen. En zo kon de basejumper naar de beneden getakeld worden. Ja, en toen die beneden kwam, zei hij nog tegen de brandweer en de politiemensen... ja, dit was niet de bedoeling. En de basejumper, een man van denk ik al in de 60 is nu aangehouden door de politie en meegenomen naar het bureau. Ja, de basejumper had geen toestemming om op het terrein van de antennemast te komen. Het weer, wat wolken, maar ook steeds meer zon bij 18 tot 22 graden. Morgen meer zon en warmer bij 23 tot lokaal 29 graden.